uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Jeruzalem zijn twee doden gevallen toen een Palestijnse man vanuit een auto het vuur open op voorbijgangers. Hij raakte acht mensen, van wie er twee in een ziekenhuis overleden. Motoragenten achtervolgden de dader die uitstapte en een vuurgevecht aanging met de agenten. Hij kwam daarbij om het leven. Het aantal doden als gevolg van de bomaanslag in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot 17. Negen slachtoffers zijn militairen. De aanval bij een legerbasis was volgens de autoriteit het werk van de Koerdische PKK-beweging. Sinds de koepoging van afgelopen zomer zijn er veel aanslagen gepleegd, vooral in het zuidoosten van Turkije. Daarbij zijn honderden militairen en Koerdische strijders om het leven gekomen. In het Duitse Chemnitz zijn twee van de drie verdachten die werden opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag weer vrijgelaten. Ze werden aangehouden in verband met een zoektocht naar een Syriër die een bomaanslag zou willen plegen op een Duitse luchthaven. De derde verdachte zit nog vast. Hij zou de huurder zijn van een woning in Chemnitz waar de politie gisteren de inval deed. Wesley Sneijder doet morgenavond definitief niet mee aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dat heeft bondscoach Danny Blind bekendgemaakt op een persconferentie. Sneijder heeft te veel last van een hamstringblessure die hij vorige week opliep. En het Formule 1-team van Mercedes heeft het protest tegen de tweede plaats van Max Verstappen in Japan ingetrokken. De renstal had bezwaar gemaakt tegen de manier waarop Verstappen in de slotfase van de Grand Prix een aanval van Mercedes-coureur Lewis Hamilton afsloeg. De Brit eindigde als derde. Doordat het protest is ingetrokken is Verstappen definitief tweede. Het weer in het noorden veel bewolking en soms een bui. In het midden later ook kans op een bui. In het zuiden veel zon. Het wordt ongeveer 13 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In Randstad staan files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Voor het knopen Zaandam 6 kilometer door een ongeluk en er is één reis ook dicht. Op de A8 Zaandam-Amsterdam staan in beide richtingen files met een lengte van 2 kilometer voor de Koenbrug. Er zijn namelijk problemen met de slagbomen. Op de A9 richting Alkmaar 10 kilometer tussen Afwet Haarlem-Zuid en Beverwijk. Dan de A12 richting Den Haag bij Gouda 3 kilometer door werkzaamheden. Daar is de rijbaan het hele weekend dicht. Op de A13 richting Den Haag staat voorkloop iets Ipenburg, 5 kilometer. De politie is bezig met een onderzoek. Bij Rotterdam op de A20 in de richting Hoek van Holland. Er staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer door werkzaamheden. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file voor Wassenaar.